Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Acht agenten moeten voor de rechter komen voor de dood van een arrestant afgelopen juni. De Poolse man van 32 was met zijn fiets tegen een auto aangereden, was in de war en luisterde niet naar de agenten. Om hem onder controle te krijgen gebruikten ze een taser, maar het duurde zo lang dat de man onwel raakte en uiteindelijk overleed. Volgens de Rijksrecherche hebben de agenten mogelijk te veel geweld gebruikt bij de arrestatie. Er komt toch geld voor het oprichten van speciale long-covid-klinieken. De Tweede Kamer wil dat er 27 miljoen euro voor wordt uitgetrokken. Het initiatief kwam van GroenLinks-PVDA-Kamerlid Julian Bushoff. Hij is blij met het resultaat. Ik denk dat vandaag voor mensen met post-covid eigenlijk een eh, hele mooie dag eindelijk is. Dat er eindelijk weer een lichtpuntje is nu de Tweede Kamer heeft gezegd... er moeten post-covid-klinieken komen en dat dat ook in de wet is vastgelegd. In Nederland hebben zo'n 100.000 mensen chronische klachten overgehouden na een coronabesmetting. Steeds meer mensen gebruiken tijdens het stappen de drugs 3-MMC. Dat heeft de Trimbos uitgezocht. Het gebruik is tussen 2020 en 2023 verdrievoudigd. Ook het gebruik van cocaïne en ecstasy is gestegen. Lachgas is juist minder populair, zien de experts. En Feyenoord trapt over drie kwartier af voor de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. En dat wordt een moeilijke pot, want er zijn een hoop blessures bij de Rotterdammers, zegt verslaggever Tom van het Hek. Met vier, vijftal grote namen gaan ze missen in de opstelling. Gertruida kwam daar gisteren nog bij met griep. Anderen schijnen ook wat griep te hebben. Eh, het loopt ook niet helemaal soepel, dus ik verwacht in die zin dat Feyenoord wat minder aanvallend zal spelen dan men hoopt. En dat we van ze gewend zijn de laatste jaren met dat prachtige voetbal. Ze treffen ze op een lastig moment, zou je kunnen zeggen. Feyenoord verloor de laatste twee seizoenen in Europa van AS Roma. Om 9 uur speelt Ajax in de Conference League tegen het Noorse Bodø Glimt. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht koelt het nauwelijks af. Morgen eerst droog, later buien en het wordt ongeveer 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits grotendeels voorbij. De nog eh, vijf minuutjes vertraging als je over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar rijdt bij knooppunt Rotterpolderplein. Dan naar de A10, Watergaasmeer, de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens. 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar is voor bergingswerkzaamheden de rechte rijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland.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 Een debat over de locatie van een erotisch centrum in Amsterdam is tijdelijk stilgelegd... omdat er een verdacht voorwerp werd gevonden, buiten bij de zaal van de gemeenteraad. Er zou iets tegen het raam zijn geplakt. De politie denkt niet dat het voorwerp gevaarlijk is. En het Nederlandse vrouwenvoetbalteam heeft last van overbelasting. Binnenkort, na het Nations League-duel tegen Spanje, komt het team met een verklaring. Het weer overwegend droog bij ongeveer 9 tot 12 graden. just a loser together het ritme, ritme. van ZFM.